9 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De politie in Kopenhagen heeft de vermoedelijke dader van twee aanslagen in de Deense hoofdstad doodgeschoten, is bekendgemaakt op een persconferentie. Hij opende vannacht zelf het vuur op agenten en werd daarna gedood. De man zou verantwoordelijk zijn voor de schietpartij bij een synagoge aan het begin van de nacht, waarbij een 55-jarige man overleed en twee agenten gewond raakten. Ook denken de Deense autoriteiten dat hij de man was die gistermiddag een aanslag pleegde op een lezing waarbij de omstreden Zweedse cartoonist Lars Vilks aanwezig was. Daar kwam een bezoeker om het leven. Over de identiteit van de dader is nog niets bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer daders zijn. Het staakt het vuren dat gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd inging in het oosten van Oekraïne lijkt op de meeste plekken te worden nageleefd. Het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar wel van het schenden van het bestand op enkele plaatsen. Volgens Oekraïne is er gevuurd vanuit een gebied dat in handen is van de rebellen. Tegelijkertijd zegt een rebellenleider dat de Oekraïense militairen in de Baltsevo mortiergranaten hebben afgevuurd. Grote gevechten zijn er niet gemeld. De Amsterdamse politie heeft gisteravond laat de Amstbewoning van burgemeester Van der Laan bewaakt. Taxichauffeurs waren van plan om voor de woning aan de Herengracht te demonstreren tegen Uberpop, een goedkope illegale taxidienst. De plannen voor de demonstratie waren uitgelekt en de politie sloot een deel van de straat af. De taxichauffeurs zagen daarop af van hun actie. Er wordt opnieuw een sneeuwstorm verwacht in de Verenigde Staten. De storm trekt de komende uren over Boston en de rest van het noordoosten van de VS. Er wordt rekening gehouden met een pak sneeuw van ruim 30 centimeter. Het openbaar vervoer ligt stil in het getroffen gebied... en er zijn zeker 1300 vluchten geannuleerd. Het weer in Nederland, veel zon, maar in het zuiden is er ook kans op wat regen. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen weer vrij zonnig en dan een graad of 8.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 Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. De veertien tracks waaronder Cry No More vertellen elk hun verhaal van liefde, bedrog en de dood, oftewel het zware leven op de prairie. De multi-instrumentaliste Spicht speelt op deze plaat van alles en nog wat. Ze zingt in haar verhalende stijl, speelt harmonica, xylofoon en percussie, maar pakt ook de gitaar, piano en trompet erbij... Daarbij speels variërend met muziekstijlen als Americana, folk, country, blues, bluegrass en een vleugje good old rock and roll. Net als bij het reizende circus is er dus veel te beleven voor iedereen. I called the locksmith the locks. This is where the sorrow and the heartache stops. I called the locksmith to change the locks on every door. So I won't cry ease my pain and fends me off to love in vain. I called the doctor. Today's the sore, so I won't cry no more. melody I call the Virgin Mary to keep the demons from my door. Clint Bradley was het horen van Marty Robbins genoeg. Hij is helemaal in de ban van Marty's stem. Kort daarna ontdekte hij de muziek van The Sons of the Pioneers. Pure country dus, en daar houd ik het nog steeds het langste bij uit. Zijn album Riding After Midnight herbergt onder andere We Are Shane. kill for Riker. Here to earn his pay, he's a lead-spitting rattlesnake. Jack Wilson's his name. in Houston, and everybody knows there ain't nobody faster, none better at the game. But when we watch the movie, we all are ashamed. We are ashamed. We are ashamed. Crossroads, Kees de Haan. Het origineel van The Wanderer van Dion hoorde je in het eerste uur. De song is door velen gecoverd met inbegrip van status quo. De Beach Boys, Bruce Springsteen, Delbert McClinton en Dave Edmonds.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 Crossroads, nummer 1 country hit. Bonnie was a waitress in a small cafe. Clyde Barrow was the rounder that took her away. They both robbed and killed until both of them died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. The poem that she wrote of the life that they led. Told of the lawmen left dying or dead. Some say that Clyde made her life legend made Bonnie the head of the game. The rampage grew wilder with each passing day. The odds growing smaller with each getaway. With the end growing closer, the harder they fought. With blood on their hands, they were bound to get caught. They drove back from town on one bright summer day When a man they'd befriended stepped out in the way With no thought of dying they pulled to the side But death lay there waiting for Bonnie and Clyde Two years of running was ended that day For robbing and killing they both had to pay But we'll always remember how they lived and died.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 On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but Mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my Mama seemed to know what lay in store. Spite of all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, cause Mama tried. old daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better. But her pleading I denied, that leaves only me to blame, cause Mama tried. Boxmasters brengen een bijzonder aanstekelijke mix van 60s country, Bakersfield country en hillbilly boogie. Hun voorzanger, zoals ik dat wel eens plechtig pleeg te noemen, is de acteur Billy Bob Thornton. Geen geweldige zanger, maar de aanstekelijke muziek maakt veel goed. Luister en oordeel zelf maar. New Mexico. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Get Your Kicks on Route 66. Songwriter Bobby Traub stierf 7 februari 1999 aan een hartaanval in Sherman Oaks, Californië. De Sleep at the Wheel uitvoering van zijn song werd genomineerd voor een Grammy in 1977. If you ever plan to motorways, take my way, the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks six, six. Now it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks so, so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona. Kings, Barstow, San Bernardino. Once you get hip to this mindly tip. When you make that California trip. Get your kicks on Route 6. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your on Route 66. Get your kicks Pam Tillis scoorde haar eerste nummer 1 hit in de Billboard Single Country Charts met Mi Vida Loca, My Crazy Life. Beschrijven 4 februari 1995. If you're with me, you need of steel. on 5 februari 1966 kwam de Ballad of the Green Berets van Sergeant Barry Settler binnen in de Billboard Hot 100. De timing van de plaat was perfect. In Amerika groeide op dat moment namelijk de publieke weerstand tegen de oorlog in Vietnam. De plaat vloog de winkels uit en binnen twee weken stond de Ballad of the Green Berets op nummer 1 in Amerika, waar hij vijf weken bleef staan. In de country charts kwam de song niet verder dan een tweede plaats. Nadien hoorden we nooit meer van Barry Settler. Dit is wat we bedoelen met een eendagsvlieg. Fighting soldiers from the sky Fearless men who jump and die Men who mean just what they say The brave men of the Green Beret Silver wings upon their chest These are men America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day each take from the Green Beret. Silver wings upon their chests. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three win the Green Beret. Back at home a young wife waits. Her green beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day. Have him win Het nieuwste album These Old Walls van Billy Yates met daarop Her Old Stompin' Grounds is begin van dit jaar verschenen en werd uitgebracht op zijn eigen My Own Damn record label. Well, look who's knocking on my door, begging me to let her in. Bless my soul, don't you know, it's one of my long lost friends. She's returned to the scene of the crime, the place it all went down. Oh, what brought her here after all these years to her old stomping ground? Should I let her in? She must think I'm such a fool. Is she crawling back? Or is she just passing through? Tell me what should I do? I should forgive, but I can't forget the way she kicked me around. Hey, I've got the scars to prove my poor heart is her old stomping. Well, last I heard, she was living rent free in a house with an ocean view. Playing guitar in a little tiki bar, singing Jimmy Buffett tunes. Now, just like that, out of the blue, she shows up unannounced. Somebody tell me why she's here tonight at her old stomping ground. must think I'm such a fool. Is she crawling back? Or is she just passing through? Tell me what should I do? I should forgive, but I can't forget the way she kicked me around. Now I got the scars to prove my poor heart is her old stomping Crossroads, Kees de Haan. Het duo Shannon Haley en Ryan Michaels uit Californië maakte samen met zanger Richie McDonald van Lone Star een eerste single voor het grote publiek. Just Another Love Song is de voorloper van een album dat later in het jaar uitkomt. uit Alberta afkomstige Amber Bauer geeft met Country Love haar visitekaartje af. Two more weeks till the rest of my life I've been counting the days Feeling Aan het einde van mijn programma ben ik even verdrietig, want het is weer over en uit.